uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Haiti zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor veiligheid en betaalbare levensmiddelen. Betogers in de hoofdstad Port-au-Prince en andere grote steden eisen het vertrek van premier Henri. Het protest liep uit de hand, er werden autobanden in brand gestoken en er was geweervuur te horen. De politie zette traangas in. Er zijn geen berichten over gewonden. Haiti is al maanden in de greep van geweld door bendes. Die proberen de macht te grijpen sinds vorig jaar zomer de president werd vermoord... en de regering er niet in slaagt om de rust te herstellen. Het kabinet wil zogenoemde onbewezen zorg uit het basispakket halen... blijkt uit een concept van het Integraal Zorgakkoord. Het gaat daarbij om zorg die volgens de wetenschap niet voldoet aan de kwaliteitseisen of niet doelmatig is. Het is nog niet duidelijk wat er precies geschrapt zal worden. Maar volgens deskundigen leidt het plan hoe dan ook tot een versobering van de zorg. Het kabinet wil zo de instroom van patiënten beperken. De Tweede Kamer praat de komende dag over de asielplannen van het kabinet... om de wachttijd voor gezinshereniging te verlengen. Om de instroom van asielzoekers te beperken... wil het kabinet dat mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen... voortaan pas hun familie mogen laten overkomen... als ze ook woonruimte hebben. Dat betekent dat vooral honderden alleenstaande minderjarige asielzoekers worden getroffen, zeggen deskundigen. Als zij een aanvraag voor gezinshereniging hebben ingediend... moeten ze straks nog langer wachten op de komst van hun ouders naar Nederland. En Ajax heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen ruim gewonnen. In Amsterdam werd het 4-0 tegen Rangers FC uit Schotland. Na ruim een half uur was er al drie keer gescoord. In dezelfde pool was Napoli sterker dan Liverpool. Daar werd het 4-1. Waardoor in pool A Ajax nu aan kop gaat. Het weer. Vannacht en vanochtend trekken regen- en onweersbuien over.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 When I clap back like that, let me know. must is all that I am asking. I want more than just a week, cause I have seen all those so-called good relationships start up ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM.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 Gebruik me, als dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent. Toch gebruik me, oh gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar babe. Ik lig leeg en keelt Ben al tijden op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen but.